Dat zegt de explosieve opruimingsdienst Defensie, EOD, terugblikkend op oud en nieuw. De EOD noemt de ontwikkelingen rond illegaal vuurwerk erg zorgwekkend. Bij een ruiming weet de EOD vaak niet om welke springstoffen het gaat. Daardoor is het lastig om de gevoeligheid en de kracht in te schatten. EOD e vond de afgelopen maand in meerdere woningen honderden kilo's zeer zwaar vuurwerk. In één geval werd zelfs een hoeveelheid springstof gevonden... die vergelijkbaar is met een lading van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Bondskanselier Merkel gaat op bezoek bij president Obama. Tijdens een telefonisch overleg nodigde de Amerikaanse president haar uit om langs te komen. bezoek moet in de komende maanden plaatsvinden. Merkel is sinds 2011 niet meer in Washington geweest nadat bleek dat ze jarenlang is afgeluisterd door de Amerikanen. Obama feliciteerde Merkel met haar nieuwe regering en wenste haar een spoedig herstel na haar langlaufongeluk. Rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS, een aan Al-Qaeda gelinieerde organisatie. Het is onduidelijk wat er is gebeurd met de mogelijk honderden ISIS-strijders die in het gebouw zaten. Ook de situatie rond het hoofdkwartier, een voormalig kinderziekenhuis, is onduidelijk. Er zijn berichten dat tientallen mensen die er gevangen werden gehouden door de ISIS zijn gevonden en bevrijd. De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten tegen het regeringsleger van president Assad, maar vooral tussen de rebellen onderling. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu begint een grootschalig bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Dit jaar krijgen 875.000 mensen een uitnodiging om eraan deel te nemen. Het onderzoek moet jaarlijks 2400 sterfgevallen door darmkanker helpen voorkomen. De komende jaren wordt het bevolkingsonderzoek geleidelijk ingevoerd.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 like a candle and its flame bring back the light Bring on the day to come and candle and its flame